Eerst het NOS nieuws van 12 uur. Marion Koekoek met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een tweede verdachte opgepakt... voor de moord op het Limburgse rozenmeisje uit 1996. Vorige week werd ook al een man aangehouden... en aan de hand van zijn verklaring kon de tweede verdachte worden opgespoord. Hij heeft inmiddels bekend dat hij bij de zaak betrokken was. Het rozenmeisje is een onbekende vrouw die in 1996 werd verkracht en vermoord... in het Noord-Limburgse Lottem. Ze werd door gemeentewerkers gevonden in een bos vlakbij een rozenveld. De leiders van de zogenoemde Paars Plus partijen hebben hun eerste gesprekken vanavond afgerond. Rutte, Cohen, Pechtold en Halsema hebben afgesproken hoe ze door onderhandelingen de komende tijd gaan aanpakken. De nieuwe informateurs, Wallage en Rosenthal, geven morgenochtend een toelichting. Afgesproken is dat de vier partijleiders terughoudend zijn in hun contacten met de pers onderhandelingen gaan morgenochtend verder. Morgenavond is er geen bijeenkomst op het Binnenhof in verband met de voetbalhalve finale Nederland-Uruguay. De VVD zet vraagtekens bij het positieve oordeel van het Planbureau voor de Leefomgeving over het internationale klimaatrapport van het IPCC. Vorig jaar was er kritiek op het rapport dat veel fouten zou bevatten over klimaatverandering. Het planbureau zegt nu dat het geen nieuwe fouten in het rapport heeft gevonden, al zijn er wel onzorgvuldigheden geconstateerd. Volgens de VVD is daarmee de kritiek op het rapport helemaal niet weerlegd. Piraten hebben in de zuidelijke Rode Zee een tanker met 18 bemanningsleden gekaapt. Het schip, geladen met smeerolie, voerde door de zeeengte tussen de Rode Zee en de Golf van Aden toen de piraten het vuur openden. Kort nadat de bemanning melding maakte van de beschieting ging het contact verloren. Vandaag werd bevestigd dat het schip gekaapt is. Piraten maken de wateren rond Somalië nog steeds onveilig. Op dit moment houden ze ruim 10 schepen en zo'n 200 bemanningsleden vast. Dan nog het weer, droog en een heldere nacht. Morgen overdag af en toe zon. In het noorden en oosten nog kans op een bui.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 We reizen naar het zuiden, het mooie Afrika. Onder bed van Marwijk is een elftal opgestaan. De beste spelers die ons landje kent, ons grootste talent. We zijn er weer bij en dat is prima. We houden van het voetbal, we gaan er tegenaan. Met elf oranje helden zijn we nummer één. De baas over de velden, dat zie je toch meteen. Met Robben op de vleugels en Van Persie in de punt. Laten we geen tegenstander heel, wij zijn sterk als een leeuw.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 Your Beyonce. Always coming down, popping our way. Telling us that country girls are kind of girls they like. Ain't hood, ain't hood. I ain't checking for better. Action 50 that might change my life. Every time you look at me, my girls be like, that one may be the one tonight.